Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Jongeren die gay zijn voelen zich minder goed dan hun hetero leeftijdsgenoten. Het staat in een groot onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. De LHB-tieners slapen slechter, voelen zich uitgeput en kunnen zich daardoor minder goed concentreren of hebben last van depressieve gedachten. Op veel scholen lopen leerlingen en docenten vandaag rond met paarse sokken of shirtjes. Het is Paarse Vrijdag. Joël van 16 is Paarse Vrijdag ambassadeur en vertelt waarom die dag zo belangrijk is. Omdat je door paarse dragen laat je zien van het is oké wie je bent, je mag zijn wie je bent. Eh, en het maakt niet uit welke eh, gender of seksualiteit daarbij hoort. En dat het oké is wie je bent op school. Eh, en dat is iets heel belangrijks. De vier partijen die praten over nieuwe kabinetsplannen zijn er bijna uit. Er ligt nog geen definitieve stapel met afspraken, maar mijn collega Wilke Boom heeft al wel het een en ander gehoord. Een miljardeninvestering in onder andere het woningtekort en het eh, klimaat. Nou, dan wil de nieuwe coalitie ook rekeningrijden gaan invoeren, maar tegelijk de voorbereidingen kosten zoveel tijd dat een volgend kabinet het pas echt zou moeten gaan doen. Dus of dat nou gaat gebeuren moeten we nog maar zien. Ook weten we nog niet hoe het gaat met de huurprijzen en of de basisbeurs weer terugkomt, horen horen we allemaal waarschijnlijk begin volgende week. Dan komt het akkoord naar buiten. Als de coronamaatregelen worden verlengd, gaat de NS weer treinen schrappen. De baas van de NS zegt in het AD dat de coupés niet meer heel vol zitten... en dus heeft het weinig zin om in de spits extra treinen te laten rijden. Het geldt ook voor uitgaans- en nachttreinen. Daar zitten maar weinig mensen in, nu alles s'avonds dicht is. Kerstfeesten zijn afgeblazen, oude en nieuwborrels gecanceld. Door corona zitten de eindejaars bedrijfsfeestjes er niet in. Maar een lekker groot kerstpakket misschien wel. Want veel bedrijven willen hun personeel extra verwennen. In een inpakfabriek in Zaltbommel zijn de grote dozen niet aan te slepen, ziet verslaggever Jeroen Schutijzer. Wat bent u aan het doen? Ik ben de plakmachine aan het afstellen. Dit geluid klinkt voor mij als muziek in de oren. Ik ken ook een hoop mensen die een eh, VVV-bon krijgen. Ja, dat is echt een beetje minachten van je medewerkers. Dat zou je eens uit moeten proberen bij je vrouw. Door een bloemenbon te geven in plaats van een prachtig boeket. Ik denk dat je die bloemenbon gelijk om je oren krijgt. Het weer in het noordoosten af en toe zon.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 en dat het coalitieakkoord waarschijnlijk begin volgende week wordt gepresenteerd. Het leger helpt sinds vorige week met de beveiliging van de extra beveiligde inrichting in Vught meldt de Telegraaf. Dat gebeurt na signalen van een vluchtpoging van enkele verdachten in het Marengo-strafproces, onder wie Ridouan Taghi. En de coronaregels worden beter nageleefd en mensen zoeken elkaar minder op, zegt het RIVM na onderzoek. Nederlanders maken zich evenveel zorgen over corona als een jaar geleden. Het weer in het noordoosten nu en dan zon, verder grijs en regen bij een graad of 4.